Die was zo moeilijk dat hij niet meer meetelde... omdat leerlingen dreigden te zakken. Volgens Slobs plan mogen scholen zelf een toets maken... maar het cijfer gaat wel meetellen. De coalitiepartijen spreken over een afrekentoets... waarbij vooral gekeken wordt naar de toets... en niet naar het verbeteren van het rekenonderwijs. ABN AMRO heeft de nieuwe overboekingsdienst TikiPay tijdelijk uitgeschakeld... nadat ontdekt was dat het rekeningnummer van mensen zonder hun medeweten op te vragen is. De bank is een onderzoek gestart en heeft de module uit voorzorg offline gehaald. Met het recent gelanceerde TikiPay kun je geld overmaken naar een contact in je telefoonboek... zonder dat je het rekeningnummer weet. Een journalist van RTL kwam erachter dat nog voor de betaling werd gedaan... het IBAN-nummer van de ontvanger toch te zien is in de app. De provincie Gelderland wil weten wie heeft laten uitlekken... dat voormalige SP-leider Emiel Roemer solliciteerde... naar de functie van commissaris van de Koning. Het provinciebestuur laat onderzoeken of er een lek zit in provinciale staten. Mogelijk wordt er daarna aangifte gedaan. Overigens kreeg Roemer de baan niet. Gelderland koos voor de burgemeester van Apeldoorn, John Berends. De politie van het Britse eiland Guernsey heeft de zoektocht hervat naar het vliegtuigje waarin de Argentijnse voetballer Emiliano Sala zat. Twee vliegtuigen speuren het kanaal af naar restanten van het eenmotorige toestel waarin Sala en een piloot maandag onderweg waren van het Franse Nantes naar Cardiff in Wales. Gisteren werd boven het kanaal ook al de hele dag gezocht, maar zonder resultaat. Het weer vanmiddag is het droog en de zon schijnt van tijd tot tijd. Het wordt min 1 tot plus 2 graden en er staat weinig wind.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 Now these cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go. Keep a hold you look into the distance, there's a house upon the hill. guiding like a lighthouse. to a place where you'll be safe to feel like grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I will leave the light hard to catch my vibe. Mm-hmm. I need a lover to trust. Tell me you're on my side. Are you down for the ride? It's not easy for someone to catch my eye, but I've been waiting for you yeah, you're so independent. It's hard for me to open up, I'll admit it. You got some shit to say, and I'm here to listen. So, baby, tell me where your love lies. Wasted days. Klopt, ik ben weer back now boeder pop een fles now Constant on the road is de manier waarop ik stacks bouw Maar ik ben weer back now Meisjes, sweat je ass now Constant on the road is de manier waarop ik stacks bouw Baby, gooi je door pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Cause I'm tired of the fake love. Show me what you made up. Boy, make me believe. Oh, hold up, girl. Don't you know you're beautiful? And it's easy to see. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. If it's meant to be cause I'm still on you. Cause I'm still on you. Did he give you all the answers? Does he need you like I do? from last night You left with no warning and took the summer from my life I gave you my everything, now my world it don't seem right Can we just go back to being us again? Cause when I'm sitting in the bar, all the lovers with umbrellas always pass me by It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life and no matter where I go, cause I know if I'm alone, there ain't no blue sky. I don't know what I'm doing wrong. Cause baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain when you leave. It's such a shame. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking at ears. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go want ik wil niet dat je hoort ontdekt. Straks halen ze je weg. Als ze zien dat ik een diamant in handen heb. Oh. Ik ben mezelf niet meer door jou. Helemaal op ga ik in je. Helemaal roze volken van binnen. Jij weet te winnen. Ik zou wel een gat in de lucht willen springen. Where the ladies at? Where the ladies at? Drop, drop down, always the floor with it. Where the ladies at? Where the ladies at? Break, break, break me up. Show what you got. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny. I guess you heard my songs well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off.